spoedige start. Marielle Hageman met het NOS Journaal. Dijsselbloem gaat financieel toezichthouder AFM reorganiseren. Hij spreekt van een slordige cultuur bij de toezichthouder. Hij gaat daarom strengere eisen stellen en de Raad van Toezicht vernieuwen. De huidige voorzitter treedt nog voor het einde van zijn termijn af. Leden van de Raad van Toezicht van de AFM hebben volgens de minister steken laten vallen, vooral op het gebied van nevenfuncties. Dijsselbloem heeft geen aanwijzingen dat er bewust regels zijn overtreden. De man die zichzelf vanmiddag voor het politiebureau in Tilburg in brand stak is overleden. De politie denkt dat hij brandend het bureau binnen wilde komen. Agenten verleenden eerste hulp. De man is met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Hij is daar later overleden. Waarom hij zichzelf in brand stak is niet bekend. Premier Rutte zegt dat het kabinet blijft zitten, ook als VVD en PvdA een slechte verkiezingsuitslag halen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Volgens Rutte leiden slechte verkiezingen niet tot de val van het kabinet, maar is het goed als deze coalitie ook in de Eerste Kamer een stabiele verhouding heeft. De provinciale statenverkiezingen bepalen ook de verhoudingen in de Senaat, omdat de statenleden in mei op Eerste Kamerleden stemmen. Nu moet het kabinet al geregeld op zoek naar steun van oppositiepartijen. De reorganisatie van de politie gaat veel meer kosten dan minister Opstelten heeft begroot. Er is 230 miljoen euro voor uitgetrokken, maar daar moet nog zeker 200 miljoen euro bij, zegt de ondernemingsraad vanavond in Nieuwsuur. Er is veel meer geld nodig voor reiskosten van agenten die verder van huis moeten gaan werken, maar ook voor verhuizingen en herplaatsingen. De ondernemingsraad van de politie wil duidelijke toezeggingen van de minister, anders komt er geen positief advies over de reorganisatie. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het bijna overal droog. In Limburg kan nog steeds regen vallen. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen in de loop van de dag zon. Ook trekken weer wat buien over. Het wordt rond de 7 graden.